Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Raoul Iedere beat komt je weekend dichterbij. En we hebben er veel. Vandaag in de Mix Marathon. Frank Rizardo, Alok, Nicky Romero, James Hype, Fedele Grand, Mau Pi en nog veel meer. Om 5 uur hoor je de 15 heetste op de dansvloer op dit moment. Een gloednieuwe Slam Mix Marathon Chart. Wat is deze week de grootste? Je hoort het vanaf 5 uur. En nu, een uur lang in de Mix Marathon, John Summit. I'm always late, but I'm worth the wait. I show up slow, but I steal the show. Slam Mix Marathon Chart. En het komend uur, de beste beats van John Summit. Bro, you think it's super cool, you lame. There's a rollie on your wrist, it's fake. Hey, you got a boat and it's paid. acting like a boss boy. You a ass bitch. like a boss boy. You a hoe. on tempo, telling our body let go. Take it from my example, get an experimental. Then you get on my tempo, telling our body let go. Take it from my example, get an experimental. Can you get on my tempo, telling that body let go. Take it from my example, get an experimental. Can you get on my tempo, telling that body let go. Take it from my example, get an experimental. Eh, Mix Marathon. Joyce die stuurt via de Slam app lekker aan het genieten in de file. Wow, holy shit, wat is dit lekker. De groetjes van Dustin. En ook Remco stuurt een berichtje. Ik ben inmiddels alleen op kantoor, maar hij kan alleen maar harder nu. Lekker aan het genieten van de Slam Mix Marathon. Goed dat je erbij bent. Om 5 uur een nieuwe Slam Mix Marathon chart. 15 ze op de dansvloer op dit moment. dit is In de Mix... John Summit. Mix Marathon Chart.